Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Syrië laat de waarnemers van de Arabische Liga nog een maand langer toe. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij akkoord is met de beslissing van de Liga om de missie te verlengen tot en met 23 februari. De missie die eind vorige maand begon is al wel flink uitgekleed. Verschillende Arabische landen als Saoedi-Arabië, Bahrein en Kuwait hebben hun waarnemers teruggetrokken. Ze willen niet dat hun waarnemers in Syrië blijven terwijl het geweld in het land onverminderd doorgaat. Er zijn nu nog 110 waarnemers van de Arabische Liga over in Syrië. Volgens de Liga blijven de landen die hun waarnemers hebben teruggetrokken de missie wel steunen. Irak moet onmiddellijk ophouden met het executeren van gevangenen. Dat zegt de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Navy Pillay. In Irak zijn vorige week op één dag 34 mensen ter dood gebracht. De Iraakse regering heeft niet bekendgemaakt aan welke vergrijpen de geëxecuteerden zich schuldig hadden gemaakt. Pillay spreekt van een angstaanjagend aantal. Zelfs als Irak zich zou houden aan de regels voor een eerlijk proces. Ook vindt ze het opvallend dat niet één ter dood veroordeelde amnestie kreeg, terwijl er genoeg voorbeelden zijn van bekentenissen die onder dwang verkregen zijn. Ze vindt het ook zorgelijk dat er zoveel vergrijpen zijn waar de doodstraf op staat. PvdA Tweede Kamerlid Timmermans is niet gekozen tot commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa. Timmermans was een van de drie kandidaten. Bij een stemming in het parlement van de Mensenrechtenraad werd hij verslagen door de Letse politicoloog Muesniks. De PVV-vertegenwoordiger stemde niet voor Timmermans en dat leidde ertoe dat het niet kwam tot een tweede stemronde. De commissaris treedt op als de mensenrechten in het gedrang komen in de 47 landen die bij de Raad van Europa zijn aangesloten. De organisatie is onder meer bekend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het weer, is overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een spat regen. Vannacht in het noordoosten ligt de vorst, morgen bewolkt met wat lichte regen, maximaal rond 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar en op de A79 tussen Maastricht en Heerlen. Tot zover de verkeers.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 Het is een beetje een druilerige zondagochtend. Eh, het blijft waarschijnlijk het hele, de hele dag een beetje van dit soort weer. Nou ja, lekker in bed blijven liggen en ZFM Jazz luisteren. En we hebben iemand in de studio die hier al een tijdje niet is geweest. Maar, uh... Goedemorgen, David. Heerlijk dat je er weer bent, Ron. Ja, ja gezellig hè. Ja. Alles goed? Ja, zeker. We eventjes terug op het oude honk. En uh, ja, ja, ook natuurlijk ontzettend gezellig om eh, samen weer lekker eh, plaatjes te draaien. Want zo blijven we toch maar gewoon noemen. Hè? Ik vind het heel gezellig. Ja. Dat is echt... En je bent, Dit had ik weer even nodig. Nee, precies. En je, en je bent goed begonnen met, met een standard. Hè? De A-Train van Duke Ellington dat, die, eh, dat is een prima nummer om mee te beginnen. Ja, en we gaan, we gaan ook eh, natuurlijk verder met... Eh, Mr. Nat King Cole himself, hè? Ja, we gaan verder met Nat King Cole, met Embraceable You.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 naughty baby. Come to Papa, come to Papa do My sweet embrace. Papa, come to Papa, do luisteraars, zoals eh, David terecht zegt. Dat was natuurlijk Ray Charles met, eh, in een duet met uh, eh, Nora Jones. Alweer uit 2004, het jaar 2004, enige tijd later... ja, was Ray Charles natuurlijk niet meer onder ons, om het zomaar te zeggen. Ik ben een grote fan van hem, ook na het zien van de film Ray. Wat wel een beetje een tearjerker is, maar wel een ontzettende mooie film eh, die zijn leven eh, beschrijft. Fantastisch vertolkt. Daar komen we nog later op terug. We houden het een beetje vrolijk. Eh, we gaan verder met ehm, Stan Kenton. Stan Kenton. Nou, u als ware jazzliefhebber uh, luisteraars zal die naam wel kennen, Stan Kenton. Met zijn verschrikkelijke mooie orkest. Die man was natuurlijk alweer uit 1911, geboren in Los Angeles. Uh, begon als eh, jazzpianist en later natuurlijk uh, big band leider en arrangeur. En vooral die arrangementen, die waren van een andere planeet. We gaan daar even naar luisteren en wellicht komen we verderop in het programma nog een keer terug met Stan Kenton. camino. het, uh, het mooie van, uh, van, van live eh, uitzendingen, luisteraars, dat zoiets kan gebeuren. Opeens een bloedmooi nummer van Sarah Vaughan, Summertime. Maar nu komt dan echt stand. the hard luck stories they all hand me. So make my bed, light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird Etta James. Ik ben even mijn informatie kwijt, maar zij overleed 20 eh, januari jongstleden aan leukemie op 73 jaar leeftijd. Ja, dat is natuurlijk per saldo veel te kort, vindt u ook niet, luisteraars. Er zullen onder u zijn die uh, zeg maar in dezelfde leeftijdscategorie vallen. Ik ook al bijna hoor, moet ik bekennen. Nou ja, ik heb nog wel even, maar goed. Ehm, en dan vind je dit soort eh, eh, getallen toch wel aan, aan, de lage kant om eh, te gaan hemelen. Naar de jazz helemaal natuurlijk. Hè? Ja, ehm, Er valt natuurlijk van alles te vertellen over Etta, maar ja, ze was ook verslaafd aan de heroïne en dan die, in combinatie met de leukemie. Maar ze was natuurlijk een ongelooflijke uh, vertolkster van de jazz in het algemeen. Om maar wat eh, titels te noemen. Tell Mama, uh, I'd Rather Go Blind, Muscle Shows. Eh, ja, je kunt ze, ze kreeg trouwens in 2003 de Grammy Lifetime Achievement Award. Gelukkig maar, dat heeft ze dan in ieder geval nog meegemaakt. Tot zover, Etta James. I said it was not for me Then you made your entrance Right at a glance I knew this was meant to be Never thought I'd fall But now I hear love's call I'm getting sentimental over you Just you Things you say and do Just thrill me through and through I'm getting sentimental over you I thought I was happy I could live without love must admit love is all that I'm thinking of Won't you please be kind Just make up your mind To please be sweet and gentle Be gentle with me Cause I'm getting sentimental over you was happy I could live without love Now I must admit love is all that I'm thinking of Won't you please be kind Just make up your mind To please be sweet and gentle Be gentle with Cause I'm getting sentimental over you Just you cutlet parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zooping minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Keep all your banners. Angelina, I adore you. once twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be a Then I'll join in matrimony with the gala serfs for money. Angelina will be mine. I eat cutlet parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zooping minestrone just to be with her alone, Angelina. Ah, Angelina, the waitress at the pizzeria Cause is so nice, Angelina Angelina The waitress at the pizzeria If she'll be a My Caramia Then I'll join in matrimony With the girl that serves mamoni Angelina will be mine natuurlijk zijn we het met u eens dat dit strikt genomen geen jazz is. Maar Louis Prima valt eigenlijk buiten alle genres, eh, vinden wij hoor. Eh, hij, hij, past overal naadloos in, want het is gewoon vrolijk. En op zo'n dag als vandaag kunnen we wel een beetje vrolijkheid gebruiken. Ja, de man is natuurlijk alweer jaren geleden overleden. Volgens mij was het in 1978, hè David? Zoiets. ja, ja, ja dus zo eh, stokhoud is hij ook weer niet geworden. Maar eh, ja, ze noemden hem eh, de King of Swingers. Nou ja, dat, dat, is het tussen aanhalingstekens natuurlijk ook wel. Nou ja, en in de oude Disney film, Jungle Book, sprak hij de stem in van King Louis. Kijk, ongelooflijk toch, zo'n veelzijdige man. Want hij was natuurlijk niet alleen zanger, maar ook een acteur. En een zeer goede trompetist. Ja. Nou ja, goed, 30 eh, jaar na zijn dood kreeg hij erkenning. Ja, dat heeft hij natuurlijk niet meegemaakt. Ik vraag me altijd af wat te zin is daarvan. Maar goed, eh, hij kreeg zijn Hollywood Walk of Fame. Daarvoor hoorde u uiteraard Melter mee met eh, I'm Getting Sentimental Over You. En wat is dat toch een ongelofelijke crooner. Echt te zijn, maar weinig ja, zangers in het jazzgenre, zeg maar, die dit evenaren. Want die man heeft een timing, dat is werkelijk onvoorstelbaar. Um, ook alweer van een tijdje geleden natuurlijk. We gaan door. otro canta sol. Raumidon met Caminando. Trouwens, ik heb nog eventjes een berichtje mijnerzijds. Eh, ik heb te koop een dikke Vandalen en een Winkelers Prins eh, encyclopedie. voor eh, hoeveel, David? Ja, voor, voor 50 euro. 50 mag hem komen Ja, ik ben net samen met mijn vriendin en zij weet toch alles beter. Ja, <laughs> dan heb je dat niet meer nodig. for bubbles and a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you like the kicker in a julep or two The thrill of the thought that you might give a thought to my plea Cast a spell over me you see that it never can be. You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes And I'm certain that this heart of mine Hasn't a ghost of a chance Citiera. En daarvoor hoorde u natuurlijk Diana Krall met Dancing in the Dark. Met een arrangement van Klaus Oberman. Ongelooflijk mooi. En daarvoor Billy Holiday met You Go To My Head. Om nog maar eventjes te benadrukken. Wat een fantastische ja, zangeres dat was.